van 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien leiden tot problemen in het zuidwesten en midden van het land. De brandweer krijgt tientallen meldingen van wateroverlast en blikseminslagen. Bij het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam liep regenwater bij de spoedeisende hulp naar binnen. In Moerkapelle brak in een huis brand uit na blikseminslag. En op verschillende plaatsen zijn tunnels en kelders ondergelopen en staan straten blank. En de ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits vanwege het weer. Ook op het spoor kan veel vertraging ontstaan. En ook de avondspits zal weer hinder kunnen ondervinden. De Britten mogen zich vandaag uitspreken in een referendum over een brexit. Ze hebben twee opties. Lid blijven van de EU of de EU verlaten. En peilingen van de afgelopen tijd voorspellen een spannende race. Officieel is het een raadgevend referendum, maar premier Cameron heeft al gezegd dat hij de uitslag zal respecteren. Ongeveer 170 democratische leden van het Amerikaanse congres bezetten al meer dan een halve dag de vergaderzaal in Washington. Ze houden een sit-in. Ze zitten op de grond en willen net zo lang doorgaan tot er een stemming komt over strengere wapenwetgeving. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en republikein, noemt het een publiciteitsstunt. Op het EK voetbal hebben Italië, België en Ierland zich als laatste landen geplaatst voor de achtste finales. Eerder op de avond haalden Hongarije, IJsland en Portugal al de laatste 16. Zlatan Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd als international. Hij verloor de laatste groepswedstrijd met Zweden met 1-0 van België. Het weer nog. We zeiden het al, stevige regen- en onweersbuien trekken over het land. Later vanochtend wordt het droog en snel warm, 25 tot maximaal 32 graden. In de middag en avond nieuwe zware buien, mogelijk met onweer, hagel, veel regen en zware windstoten. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan er al veel files die eh, veel vertraging opleveren vanwege de zware regenbui die overtrekken. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Soest 13 kilometer. Dat kost je een half uur. Verderop richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen 8 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Bij Utrecht zijn de twee rijstroken dicht op de A2 richting Amsterdam. Vanwege water op de weg. Bij het knooppunt Oude Rijn staat 5 kilometer. A4 bij Den Haag richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 8. Ook hier zijn twee twee rijstroken dicht. En verderop tussen Leidsendam en Roelevarensveen ook 8 kilometer. Hier is de rechte rijstrook afgesloten. A28 richting Utrecht tussen Strand 0 en Hoevelaken 11. En de A28 verderop tussen Maan en de Uithof 9 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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

you gotta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 yourself get out of control. Baby, op internet. www.zfmzandvoort.nl music in the air and until nobody, nobody got hurt. <laughs>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 ist meine Mutter. 5,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 is on your side. Spoon in the laundry sun.